Door met het NOS-journaal. D66 en CDA moeten de komende drie weken samen verder gaan onderzoeken welke coalities er mogelijk zijn. Die coalities moeten zowel in de Tweede als Eerste Kamer kunnen rekenen op een meerderheid. Dat is het advies van verkenner Koolmees dat hij eerder vanavond presenteerde. De partijleiders Jetten en Bontebal gaan bekijken of ze het op de thema's migratie, wonen, veiligheid en defensie, stikstof en de economie het eens kunnen worden. Ze moeten dan een soort voorbereiding van een regeerakkoord gaan schrijven. Koolmees heeft hiervoor gekozen omdat D66 en CDA geen blokkades hebben opgeworpen of door andere partijen worden geblokkeerd. Ook speelt mee dat ze allebei veel zetels hebben gewonnen en kunnen opereren vanuit het politieke midden. In Kinrooi in Belgisch Limburg is een Nederlander verdronken na een koperdiefstal. Het gebeurde in de nacht van zondag op maandag en is vandaag bekend geworden. Man van 43 had volgens de Belgische politie samen met twee anderen... koperen kabels gestolen van een baggerschip in een plas bij de Maas bij Ophoven. Hun bootje zonk toen ze op de terugweg waren. De drie opvarenden belanden in het ijskoude water. Twee Nederlanders van 40 en 29 konden door mensen aan de kant worden gered. Ze werden zwaar onderkoeld in het ziekenhuis opgenomen. In Georgië is een Turks militair transportvliegtuig gecrashed. Volgens het Turkse ministerie van Defensie waren er 20 mensen aan boord van het toestel. Of er doden of gewonden zijn is nog niet duidelijk. Maar de kans op overlevenden is klein. De C-130 Hercules was opgestegen in Azerbeidzjan en op de terugweg naar Turkije ging het mis. Op beelden is te zien hoe het toestel draaiend naar beneden stort en een spoor van witte rook achterlaat. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog en wisselend bewolkt met een stevige zuidelijke wind. Minima 7 tot 10 graden. Morgen overwegend droog met geregeld zon wordt het 13 tot 16 graden. Vanaf vrijdag regen en dalende temperaturen.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 Don't mean a thing if you ain't that swing. It don't mean a thing. All you gotta do is sing. It makes no difference if it's sweet or hard give that rhythm everything you got. Oh, it don't mean a thing if you ain't got that swing. Don't niggle, ding, a dangle, dang, a if you wiggle, ding, a goggle, down, just wiggle, ding. jiggle, jiggle, wiggle, ding, gongle, that's a wiggle, ding. Bong. It make a dick, snuggle, dog, diggle, different, diggle, different, swiggle, dee, hoggle, dot. Just giggle, dizzle, wriggle, dizzle, make a diver, diggle, ding, a diggle, that's a goggle, dot. Don't niggle, ding, a diggle, ding, a eagle, if you wiggle, ding, a goggle, that's a swiggle, ding. Bong. Come on, you won't forget your sorrow. Please don't wait until tomorrow. You won't mean a thing without that swing. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. brother, and sisters, yeah, me yelling. Listen to me while I'm telling you. Won't mean a thing without that swing. Never mean a thing without a swing. Goedemorgen luisteraars. Welkom bij ZFM Jazz, het wekelijkse jazzprogramma. Live vanuit de studio in Zandvoort. Vandaag gepresenteerd en samengesteld door ondergetekende Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Mijn uitzending van vandaag staat in het teken van muzikale families in de jazz. Uh, bekend voorbeeld uit Amerika is natuurlijk de Marsalis-familie. Eh, ik maak vanochtend een selectie uit opnames van broers en of eh, zussen tezamen. Uh, dus welkom bij de aflevering All in the Family Part 1. Siblings in Jazz. We begonnen in het verre verleden. De Boswell Sisters, Martha, Connie en Helvetia. Drie blanke dames uit New Orleans... Eh, ze stonden bekend als de Bossies en eh, waren de grote close harmony sterren in de Verenigde Staten in de jaren 20 en 30. Ze zongen op een manier met eh, tempowisselingen zoals niemand voor hen had gedaan. De oorspronkelijke intentie van, van hun ouders was dat die meiden in de klassieke muziek zouden belanden. Martha als concertpianiste, Connie als celliste en eh, Helvetia werd als violiste. Maar eh, ze werden gegrepen door de ragtime, de jazz en de eh, saxofoongeluiden uit hun woonplaats New Orleans. En ze switchten van viool naar banjo, van cello naar sax. En ze bleken ook nog eens geweldig alle drie te kunnen zingen. Ze maakten zelf de arrangementen van welbekende songs uit die tijd en schreven ook eigen liedjes. Ehm, eigenlijk zijn het door de geschiedenis bijna vergeten vrouwelijke pioniers in de jazz. Ze trouwden alle drie in hetzelfde jaar, 1936. Eh, en eh, die Connie, een van die zussen dus, die aast al langer op een solo-carrière... waarna het eh, trio ophield te bestaan en het stokje werd overgenomen... door de misschien bekender geworden Andrew Sisters. Ehm, Connie eh, was veroordeeld trouwens tot, eh, tot de rolstoel. Dat eh, was ook wel bijzonder, maar dat hield haar dus dus niet van. Om haar drone om een solo-carrière te beginnen te realiseren. Ze trad op met Bing en Bob Crosby, Frank Sinatra, et cetera. En die Connie ehm, ehm, Boswell was een grote inspiratiebron... van onder andere de grootste jazzzangeres aller tijden, Ella Fitzgerald. Dus een belangrijk eh, ja, onderdeel in de jazzgeschiedenis, die Boswell Sisters. Eh, komen we nog bij eh, wat belangrijke mensen. de Dorsey Brothers, we blijven nog even in die goede oude tijd. Tommy, de trombonist, en Jimmy, de saxofonist... die vanaf 1927 eh, samen optraden, eh, optraden totdat ze echt slaande ruzie kregen mid jaren 30. En Tommy die groeide uit tot eh, de bekendere van de twee... nadat hij ja, bandleider werd, big bandleider. hij trad veel op met Frank Sinatra... En pas vanaf de midjaren 40 legden de gebroeders Jimmy en Tommy hun ruzie weer bij en traden ze samen op. En eh, Jimmy's saxofoonspel, dat is wel bijzonder, dat kun je dadelijk ook wel horen in het nummertje, eh, werd zeer bewonderd door niemand anders dan Charlie Parker. Ga luisteren naar de Dorsey Brothers, eh, <clears throat> met dus Tommy op trombone en Jimmy op sax. Het nummertje Tailspin. Spin. met het nummertje Tailspin uit 1935. Eh, ehm, in die oude, goede oude tijd, in de jaren 30, 40... Eh, gingen eh, de rhythm and blues en de jazz hand in hand, trokken die samen op. En een van de grote orkesten uit die tijd... was het orkest van pianist Buddy Johnson. En in dat orkest speelde een belangrijke rol eh, zijn zus eh, Ella, eh, een vocaliste. we gaan luisteren naar een nummertje van dus die Buddy en Ella Johnson. Een nummer met een tekst die zeer actueel is, ook nog anno 2025. Buddy en Ellen Johnson, Hitting on Me. Friday nights and have ourselves a ball. Come back home and fight. Now that don't make no sense at all. Don't want the corner and got myself a nip. And when I got back home, he up and busted both my lips. Don't want no man. because he loves me. Now, isn't that a shame? How can he say he loves me and bruise this fine brown frame? Don't want no man FM Jazz. warm welcome to our friends across the globe, especially the listeners and fans in the democratic island of Taiwan. Thanks for tuning in to our episode dedicated to siblings in jazz. We bleven nog in die goede oude tijd en belanden in, ja, in de jaren 50. Tony Vos was toen een jongeman eh, jonge man die gegrepen werd door de Amerikaanse jazz... en vervolgens uitgroeide tot een veelzijdige muzikant en pionier... in de Nederlandse naoorlogse jazzscene. Uh, eh, begnadigd als uh, eh, alt- en sopraan-saxofonist, maar ook als producer, componist. Hij werd DJ en programmamaker bij eh, Veronica. Acteerde zelfs een Blauwe Maandag eh, als uh, slagerzanger. Speelde blues, mainstream jazz, big band, avant-garde. Niks was hem te min. In het begin van zijn loopbaan speelde hij vaak met zijn eh, broer en pianist Henk Vos. En die hoorde je hier dus ook op die opname uit 1955 eh, van het Tony Vos kwartet. Uh, eh, Young Peter heette dat nummertje. verder nog Borger Ring op bas en Fred Geelhuis op, huis op drums. Um, wat we ook nog zeggen. Oh ja, ja dat was ehm, eh, misschien ook wel bekend bij de mensen, de luisteraars. Eh, Tony Vos eh, was lange tijd getrouwd met Tineke de Nooi. En uit die relatie kwamen twee dochters voort. Waaronder Sarah Lee. En die is al vele jaren actief als soul- en jazzzangeres. Dus dat bloed kruipt waar het niet gaan, gaan, gaan kan, zeg maar. Ehm, komen we bij het andere bekende familie... Eh, binnen de Nederlandse jazz... die mogen natuurlijk niet ontbreken. De gebroeders eh, Jacobs, uh, Ruud op bas en Pim op piano. die hadden een album al in 19 58, meen ik, de Jacob Brothers in Jazz. Daar ga je naar luisteren. Eh, daar doen verder ook nog mee eh, Theo Louvendi, uh, eh, KC, Herman Schonewald. Nou ja, alle grote jongens uit die tijd, uit de jaren 50 in Nederland. het nummertje 4, dat is van Miles Davis oorspronkelijk. De Jacobs Brothers. werken de Jacob Brothers voor het nummertje van Miles Davis. Het, het begin van de carrière van de gebroeders Jacobs. Keren we terug naar de Verenigde Staten. De supergetalenteerde pianist Vaniers Newborn verwierf nooit de bekendheid van een eh, Oscar Peterson. Voornamelijk vanwege hardnekkige eh, geestelijke eh, gezondheidsproblemen... die een soepele loopbaan in de weg stonden. Samen met zijn jongere broer, gitarist Kelvin... begon ze als muzikant in de band van hun vader, een bluesdrummer. En vervolgens speelden ze met B.B. King en Ike Turner eind jaren 40... om daarna in jaren 50 de jazz in te duiken. Eh, Kelvin was een langer leven beschoren dan eh, Phineas... en speelde onder andere met Ray Charles, David het Newman en Count Basie. Een soort van lokale legende in Memphis. Eh, niet vaak samen te horen met zijn broer op piano... maar hier dus wel op het album Fabulous Phineas, Fabulous Newborn... het nummertje No Moon at All. Jazz. Sister said it was a mean chick, and she thought that she was real slick. Then she ran into Alfonso Brown. She hasn't been the same since Alfonso put her down. Sister said she never worried. sister said it never worried. Then she ran into Alfonso Brown. She hasn't been the same since Alfonso put her down. She just beats the rock floor. She don't have anybody no more. She just shoves into empty space with the bottom of her face. Cause the lady was a honey, always had lots of money. And she ran into phone's Brown. She hasn't been the same since Alfonso Brown. Shabba She just stares into his face with a frown on her face. Sister said it was a honey, always had lots of money. Then she ran into Alfonso Brown. She hasn't been the same since Alfonso put her down. Since Alfonso put her down. In de jaren 60 had je Andy B., de zanger en zijn zusters Geraldine en Salome B. Eh, tezamen dus Andy Bay en de Bay sisters Die maakten geweldige platen, maar werden, die braken nooit echt eh, door. Eh, minder bekend dus dan Lambert, Hendricks en Ross... Ehm misschien kwam het omdat het eh, ja, te bluesy, te gospely uh, eh, was. Ik weet het niet. Ik vind het zelf geweldige muziek. Je moet die platen maar eens eh, gaan opzoeken. Deze komt, dit nummertje Sister Sadie van Horace Silver... komt van Now Here uit de 1965. Um, ehm, pianiste Kenny Barron uit Philadelphia is inmiddels al meer dan 60 jaar actief in de jazz. Een van de living legends. Hij had een 16 jaar oudere broer die ooit begon als pianist... maar zich eh, ontwikkelde tot saxofonist van formaat, Bill Barron. En Bill Barron liet zijn jongere broer Kenny op veel van zijn platen meespeelden... en bouwde een aanzienlijk oeuvre op tot een eh, ernstige ziekte in uh, ik meen 1989, 88. Een vroegtijdig einde aan zijn leven maakte. Gelukkig zijn er dus wel eh, opnames van die Bill en... Kenny is samen onder meer in het, in, in het ensemble van Bill Barron en trompetist Ted Curson. En daar ga je eh, naar luisteren. Een nummertje uh, geheten Big Bill. Met dus op eh, ehm, piano Kenny Barron. en toen nog piepjonge Kenny Barron. En op sax Bill Barron. swingend uit 1964. Bill Barron, Ted Curson en Kenny Barron op piano's. Over swingen gesproken, dat kun je niet alleen eh, op de radio horen, swingende muziek, maar ook beleven in Zandvoort. Vanmiddag is het eh, concert eh, van het kwartet van Jan de bariton saxofonist, met een ode aan Gary Mulliken. Als ik het goed begreep van Hans, is het uitverkocht. Mocht dat niet zo zijn, dan, dan hoor je dat nu nog zo dadelijk. Ehm, met eh, Louis van Dan op eh, piano, Edwin Corzilius bas en Frits Landersbergen op drums. Maar volgende maand is er ook weer een concert natuurlijk in uh, Nieuw Innicum. We gaan verder met onze aflevering gewijd aan de siblings in jazz. De broers en zussen in de jazz. Nou ja, een van de allerberoemdste zijn misschien wel de Montgomery Brothers. Wes Montgomery, de gitarist Buddy Montgomery, een begaafd pianist en vibrafonist. En Monk Montgomery, ehm, een pionier op de elektrische bas in de jaren 50. En ze traden een aantal jaren, eind jaren 50, begin jaren 60 wel samen op. Eh, toen uh, eh, heten ze eerst nog de Master Sounds en daarna eh, de Montgomery Brothers. Ehm, de laatste gezamenlijke plaat was met niemand anders dan eh, pianist George Shearing. En dan hoor je dus eh, Buddy op eh, vibrafoon. het nummertje moet ik even kijken. Mambo in Chimes. Dat is van de percussionist die erop meedoet. Armando Perazza. Ehm, daar ga je naar luisteren. Een nummer ook uit de jaren 60. Begin jaren 60 dus. En de laatste opnames van de Montgomery Brothers samen. ZFM Jazz. but I'm blue and so lonely. I don't know what to do but dream of you. Just dream. come true. Still, I can't keep from dreaming dreams of you. That's all I do. Just dream of you. There once was a time when I called you mine. Then I lost you, and with you gone. Life no longer seems half so fine. So I sit here blue and so lonely. There's nothing left to do but dream of you. Just dream of you. 1980 stelde het eh, Pablo-label van Norman Grant, tenorsaxofonist John Haley Zoet Sims... in staat om eindelijk eens een plaat op te nemen... met zijn oudere broer, trombonist en vocalist Ray Sims... Ehm, Ray speelde in de jaren 50 onder meer met eh, Benny Goodman, Anita O'Day en Billy Eckstein. Eh, voor zover mij, bekend maakte hij die nooit eh, onder zijn eigen naam, dus Ray Sims, een plaat. En hier was hij dus te horen in het nummertje Dream of You van het album van Zoet Sims, The Swinger, geheten uit 1981 kwam dat uit. Ehm, afgelopen zomer kwam de trompetist Chuck Mangione op 24 80-jarige leeftijd eh, te overlijden. Hij was ook meer dan 60 jaar actief in de jazz... En hij werd samen met zijn broer, eh, pianist Gap Mangione... ontdekt door niemand anders dan saxofonist Cannonball Adderley... die eh, voor hun in 1960 een contract regelde bij het, beroemde label Riverside. En hij, die Cannonball Adderley, produceerde ook hun debuutalbum... The Jazz Brothers geheten. Eh, daarna nam de loopbaan van Chuck en Gap een eh, hele grote vlucht. Ze waren ook dikwijls samen op de plaat te horen, met name in de jaren 60... toen ze Latin jazz met eh, fusion vermengden. Maar wat je nu gaat horen komt dus van dat debuutalbum... de Mangione Brothers, de Jazz Brothers... met daarbij ook nog Roy McCurdy op drums... en Bill Saunders op bas, Sal op op tenorsax... en Larry Combs doet ook nog mee als oud saxofonist volgens mij... De eh, The Jazz Brothers, een plaat dus uit de 1960. Swingend uh, Strutting with Sandra. Jonah Brothers. Met de Chuck natuurlijk op trompet en Gap op eh, piano. We zitten eh, tegen het einde van het eerste uur. We gaan natuurlijk in het tweede uur verder met de geweldige muziek en met de aflevering. Eh, ja, siblings in jazz, broers en zussen in de jazz die gezamenlijk opnames hebben gemaakt. Daar maak ik vandaag een keuze uit. Natuurlijk is het niet een volledig overzicht. Er zijn nog vele andere muzikale families. Ehm, maar het geeft een indruk eh, van de talentvolle families in die jazz. Ehm, we gaan eruit eh, met een nummer van eh, Art Farmer. En Art Farmer die, had een tweelingbroer, Edison <clears throat> Farmer, een bassist... Eh, eh, die speelden niet veel met elkaar samen. Ze kregen ook ruzie, maar gelukkig werd dat bijgelegd... nog voor de dood, het plotselinge dood van die Edison Farmer, de bassist. Die kwam echt op tragische wijze eh, te overlijden op 34-jarige leeftijd. Ehm, en hier hoor je ze dus samen bij het Benny Golson en Art Farmer Jest-Ted. En het nummertje heet Mox Nix, Mag Niks, van dat eh, ensemble. Ga luisteren eh, met dus Addison Farmer op bas. De tweelingbroer van Art Farmer, de flugelhoorn en trompetist, speler. Benny Colson, Art Farmer, Jestet. Met daarin dus die tweelingbroer van Art Farmer, Edison Farmer. We zitten echt tegen het einde. Eh, ik ga zo dadelijk verder na het nieuws. Eh, nog even de mededelingen over het concert van Jan Menu, het kwartet van Jan Menu vanmiddag in Nieuw Unicum. Dat is inderdaad vol uitverkocht, dus uh, de belangstellenden moeten hun geluk beproeven bij het volgende concert in december. Kijk dan ook even op jazzinzandvoort.nl. We gaan eruit met wat klanken van de Jones Family, Henk eh, Jones, Elvin eh, Jones... En natuurlijk Thad Jones. Die traden niet heel veel met elkaar op. You Are Too Beautiful. Een paar klanken.